Stubenitski met het NOS-journaal. Een delegatie van het Indonesische leger tanks te bekijken die Defensie heeft wegbezuinigd. Het land is geïnteresseerd in de Nederlandse tanks, maar wil eerst onder meer controleren of ze geschikt zijn voor het bosrijke Indonesische landschap. In Indonesië is veel kritiek op de aankoopplannen, waarvoor meer dan 200 miljoen euro is gereserveerd. Zo zou het leger vanwege de vele eilanden veel meer hebben aan moderne schepen en vliegtuigen dan aan tanks. Ook in Nederland roept de mogelijke deal met Indonesië vragen op. Kamerleden zijn bang dat Indonesië de tanks gaat gebruiken om mensenrechten te schenden. In het noorden van Senegal zijn doden gevallen bij nieuwe anti-regeringsprotesten. Volgens getuigen openden veiligheidstroepen het vuur op betogers en kwamen daarbij zeker twee mensen om. De Senegalezen protesteerden tegen het besluit van het Hof dat de hoogbejaarde president Wade volgende maand mag meedoen aan de verkiezingen. Een hoger beroep tegen zijn deelname werd gisteren verworpen. Wade kan daardoor opgaan voor zijn derde termijn, iets wat volgens de huidige wetgeving eigenlijk niet mag. De laatste dagen zijn de spanningen in Senegal sterk opgelopen. Vrijdag kwam een politieman om bij gevechten met demonstrerende jongeren. In de VS is de eerste zwarte Amerikaanse opera-sopraan Camilla Williams overleden. Ze brak in 1946 door met haar hoofdrol in Madame Butterfly van de New York City Opera. In 1963 zong ze op de bijeenkomst in Washington D.C. waar Martin Luther King zijn I Have a Dream toespraak hield. Acht jaar later nam operaster Williams afscheid van het podium. Daarna gaf ze nog tientallen jaren zangles. Camilla Williams was 92 jaar. Het weer, bijna overal droog en opklaringen. Het vriest in het hele land. Het is tussen de min 9 en min 2.